Het vluchtelingenkamp werd gisteravond getroffen door een Israëlische luchtaanval. Het is een van de dodelijkste aanvallen van Israël sinds de oorlog begon de Egyptische regering heeft een voorstel gedaan voor een wapenstilstand in de Gazastrook, melden verschillende Israëlische media. Onderdelen van het plan zijn dat alle Israëlische gijzelaars vrijkomen en dat er uiteindelijk een democratische verkiezingen komen in Gaza en op de westelijke Jordaanoever. Het plan zou bestaan uit drie fases, beginnende met een gevechtspauze van twee weken. De brandweer heeft twee mensen van het dak gered bij een brand in het centrum van Den Haag. Er was brand ontstaan op de eerste verdieping van een portiekflat. Twee bewoners waren daarom het dak opgevlucht en moesten met een hoogwerker naar beneden worden gehaald. Niemand raakte gewond bij de brand. Wel is de portiekflat in Den Haag tijdelijk onbewoonbaar. Op NPO Radio 2 is om middernacht de Top 2000 begonnen. Na een speciale muzikale mix werd de lijst door radio-dj Jeroen van Inkel afgetrapt... met hekkensluiter New York Minute van Don Henley... De populaire lijst wordt dit jaar voor de 25ste keer uitgezonden. Op oudejaarsavond, kort voor 12 uur s'nachts, is de nummer 1 te horen. Dat is Bohemian Rhapsody van Queen, dat dit jaar voor de 20ste keer bovenaan staat. Het weer, het is 12 graden momenteel. In het noorden is het nog droog, maar in het zuiden blijft het vannacht regenachtig. Komende dag wordt nat, met vooral in de middag en avond veel regen.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 Give the neighbors all the presents under the tree. lover people your heart ZFM. Fijne kerstdagen. Mijn ramen zijn beslagen, de verwarming staat op zes. Een asbak vol met beuken en er staat een lege fles. Nee, nooit had ik gedacht dat ik met kerst alleen zou zijn.